10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regering van Curaçao is bereid om een steunpunt te worden... in een internationale hulpactie voor Venezuela. Het land is onder president Maduro afgegleden... naar een diepe politieke en economische crisis. Oppositieleider Guardo zegt dat zeker 250.000 Venezolanen dreigen te overlijden... door ondervoeding of gebrek aan geneesmiddelen. In de buurlanden, waaronder ook Curaçao, komen dagelijks vluchtelingen aan uit Venezuela. In Curaçao leven er inmiddels 15.000. Het eiland ligt nog geen 100 kilometer van de Venezolaanse kust... en zou bij een internationale hulpactie heel geschikt zijn als centraal distributiepunt voor hulpgoederen. Amerikaanse krant The Washington Post heeft in de pauze van de Super Bowl vannacht tijd gekocht om aandacht te vragen voor de risico's die journalisten lopen. In een spotje van 60 seconden stelt de krant dat het vak steeds gevaarlijker wordt. De krant noemt onder meer de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi... en een freelance verslaggever in Syrië die al meer dan zes jaar vermist is. Hoeveel de Washington Post voor de advertentie heeft betaald is niet bekend. Vermoedelijk ettelijke miljoenen. De KNVB onderzoekt de mogelijkheden om jonge voetballers meer kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Clubs gaan daarom kinderen van alle niveaus langer samen laten trainen. Nu worden kinderen vaak al op een specifiek niveau ingedeeld als ze zes of zeven jaar zijn. Het onderzoek zou blijken dat daardoor veel talent verloren gaat. Kinderen die op een lager niveau trainen krijgen minder aandacht en kunnen zich daardoor minder goed ontwikkelen. Met de nieuwe aanpak krijgen bijvoorbeeld ook laadbloeiers kans om te groeien. Hockeyclubs experimenteren al langer met deze benadering. Het weer, vanavond en vannacht droog en geleidelijk lichte vorst. Ook een stevige zuidwestelijke wind. Het kan glad worden. Morgen vanuit het westen regen en mogelijk natte sneeuw bij een graad of drie.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 De nodige world music. Ja, ja, ook een nieuwe cd. Nieuwe, nieuwe cd is een beetje een oude term natuurlijk, maar goed, maakt niet uit. Jet Ba Trance eh, eh, eh betekent dat. Dat is spiritual music from Morocco. Morocco. En ehm, dat is het eerste nieuwe album. En daarna komt Nathan Speer met zijn nieuwe album. Eens even kijken. Searching for Nepsis. Nepsis, oké. Goed, ehm, voordat we daar gaan luisteren. Eerst natuurlijk even, omdat we zoveel... Uh, nou ja, vind ik wel leuk.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 Please visit my website at shambumusic.com. He who binds to himself a joy does the wicked life destroy. joy as it flies, lives in eternity. sun. Does the winged life destroy? He binds to himself the joy. Does the winged life destroy? kisses the joy as it flies, lives in eternity's sunrise. Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.